zou hij naar zijn huis in Oost fietsen, maar daar kwam hij nooit aan. Na een tip van iemand die dacht dat hij hem had gezien... ging de politie vandaag zoeken in het water niet ver van het station. De politie kan nog niet zeggen of het nu gevonden lichaam inderdaad dat van Sam is. In Brussel zijn de slachtoffers van de dodelijke aanslag van maandag herdacht. Toen schoot een man twee Zweedse voetbalfans dood. De premier van Zweden was net ook bij de herdenking. Hij zegt dat de wereld niet moet buigen voor dit soort terrorisme. Protecting our societies, standing up and sticking to our values, that is key. We do not give up our values. We are not the ones that should change our way of living. De premier van België en zijn Zweedse collega legt ook bloemen op de plek van de aanslag. Zo'n 100 mensen hebben vannacht een trambaan in de Haagse Schilderswijk bezet. Toen de politie de mensen wilde wegsturen, werden ze bekogeld met vuurwerk en meubels. Volgens de politie werd de groep steeds groter en waren de mensen ook niet aanspreekbaar. Ze hadden Palestijnse vlaggen bij zich en riepen Arabische leuzen, zegt de politie. Nadat er ook voertuigen en de meubels in brand werden gestoken, kwam de ME. Niemand raakte gewond. Er is ook niemand opgepakt. En na al die ellende gelukkig ook nog wat liefs. Martje uit Kampen is alvast begonnen met het schrijven van kerstkaarten. Ze wil alle ouderen in zeven verzorgingshuizen bij haar in de buurt een kaartje sturen... om iets te doen tegen de eenzaamheid van ouderen. Ze heeft er al 400 geschreven. Ik ben maanden aan het schrijven. Maar het is wel heel erg leuk. En Gaat het met de arm? Nou, nee, helemaal geen last van hoor. Nee? Nee, ik schrijf iedere dag nou, een stuk of 15 à 20 kaarten. En zo ga je dus maar eventjes door, hè. In totaal wil ze 1200 kerstkaarten versturen. Dus ze heeft er nog 800 te gaan. Het weer, veel wolken. In de loop van de avond valt er ook flink wat regen. Dat begint in het zuiden en eindigt in het noorden later vanavond. Morgen opnieuw nattigheid. Grote temperatuurverschillen ook. Slechts 10 graden in Groningen, 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp.